Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Marokko won gisteravond op, WK, op het WK na penalties tegen Spanje. Deze jongens keken met elkaar naar een groot scherm. We hebben gewoon we gaan door naar de kwartfinale. We gaan het gewoon door. We gaan lekker door. Ik, extase man, extase. Dit is toch goud? Ja, onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar, ongelooflijk. En nu gaan we vrijdag natuurlijk gewoon met een Nederlands elftal door tegen Argentinië. Ja, dit wordt een fantastische week. Dit wordt één en al genieten. Na afloop ging het mis in sommige steden. Het was onrustig in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. Agenten en hulpverleners werden bekogeld met vuurwerk en er werden dingen vernield. Tientallen mensen zijn opgepakt. In Griekenland is gisteravond weer gedemonstreerd tegen politiegeweld. Die protesten begonnen deze week nadat een jongen van 16 door de politie werd neergeschoten. Al een paar dagen is het onrustig op straat. In de stad Thessaloniki ging het mis tussen agenten en demonstranten. Een politiebusje werd vernield en autobanden gingen in de fik. De tiener werd neergeschoten. Die werd neergeschoten ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Politieagenten schoten hem neer omdat hij zonder te betalen zou zijn weggereden bij een tankstation. Een groep gemeenteraadsleden in Rotterdam zit volgende week niet aan een chic kerstdiner. Dat is ieder jaar in het stadhuis, maar ze vinden het nu ongepast omdat zoveel mensen het zwaar hebben. Staat in het AD. In plaats daarvan trekken de raadsleden een schort aan en koken ze een kerstdiner voor 100 Rotterdammers die het financieel moeilijk hebben. En feest voor prinses Amalia. Ze is vandaag 19 jaar geworden. Ze viert, ze viert haar verjaardag met een klein groepje. Amalia studeert sinds dit schooljaar in Amsterdam. Ze zou daar op kamers gaan, maar woont nu thuis omdat ze werd bedreigd. Over een paar weken staat haar eerste officiële koninklijke tripje op de planning. Ze gaan dan samen met haar ouders naar de Caribische eilanden. Dan nog het weer. Grijs en veel bijen. Daar kan ook wat natte sneeuw bij zitten. Tussen de nattigheid door kan je af en toe zon, de zon ook zien. Het wordt een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A4 Den Haag richting Amsterdam.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 Cause of all the choices you have made 106.9 ZFN And now uh, you realize it's too late Trying to put a spell on me Thinking you can always get to it. Hoofdpunt van het NOS-journaal. In Amerika hebben de democraten de senaatzetel in de Amerikaanse staat Georgia gewonnen. Daardoor hebben de democraten nu een duidelijke meerderheid in de Amerikaanse senaat. Tientallen mensen zijn gisteravond aangehouden na de winst op het WK voetbal van Marokko op Spanje. In enkele steden sloeg de feeststemming onder Marokkaanse fans om en greep de ME in. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman wordt in Amerika niet vervolgd voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rechter honoreert een verzoek van de regering Biden om de kroonprins immuniteit te verlenen. Het weer, buien met kans op hagel en natte sneeuw. Het wordt een graad of zes. that you want, that you will not forget it. Cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. Don't get better than, better than this. Simply the best best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Yo, el dueño de la tela subió a Marte Y no me ni por el telescopio Demasiado alto, ninguno lo copió Lo que los extraterrestres están haciendo, yo lo copio Te volviste loco, te fumaste un bate diopio Tiene que respetar leyendas, son leyendas Pida perdón que su palabra que una mierda Tremendo guaremate, de tapa aguacate Dale una galleta a un general pa' que te mate ah, This shit right here Baby, this shit right here that shit that I wanna hear. It's the hit, the hit of the year. Got me living on a top, top tier. Can't stop, won't stop, no fear. Make my drink disappear. Let the glass go clink, clink, cheers. We about to break the la la la la. I have the ba da ba da ba ba. We gonna rompe with the nita. I swear to God, I swear to Allah esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor. Esto, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Mira. Ah, yeah. Check it out. This is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it don't get better than, better than this. No, it don't get better than, better than this. get better than, better than this. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. Simply the best. palo de fósforo mojado, tú no prendes, tu mufi no se ve ni que la rende. Un jefe de verdura por dinero no se vende. Pa' tu toco un par y tienes que esperar diciembre diablo. Que maldita olla, caliente a presión, marca royal. Yo tengo más grano con la lata de cuando le dé la Goya. Que vengan toca el los de Goya. I want this and not nothing less. All that BS, but that to rest. I be living life to the fullest. That's my definition of blessed. Negative, step to the left. Primitive, step to the left. lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, mira. Ah, yeah. Check it out, this is it. Bet you won't, bet you won't, bet you will. Now forget it, cause it won't get better than, better than this.